7 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd bij het bestrijden van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat inventariseren welke hulp er nodig is. In Suriname zijn 187 mensen positief getest op het virus. Afgelopen dag werd bekend dat er een derde persoon aan de ziekte is overleden. Suriname is niet bestand tegen een grote corona-uitbraak. Er zijn maar 40 IC-bedden en er is een tekort aan IC-verpleegkundigen. Anderhalve week geleden ging het land in lockdown. Ook is er een avondklok ingesteld. In Seattle mag de politie tijdelijk geen traangas, pepperspray of flitsgranaten inzetten tegen vreedzame demonstranten. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat het gebruik ervan buitenproportioneel was tijdens de protesten in de stad naar aanleiding van de dood van George Floyd. Volgens de rechter komt ook het recht op vrije meningsuiting in gevaar als mensen thuis blijven omdat ze bang zijn voor politiegeweld. Brazilië is Groot-Brittannië voorbijgestreefd wat betreft het aantal coronadoden. Het land heeft na de Verenigde Staten het hoogste sterftecijfer... blijkt uit gegevens van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Het dodental door corona is er opgelopen tot bijna 42.000. In Groot-Brittannië zijn ruim 41.500 mensen aan het virus bezweken. De topman achter Hello Kitty gaat met pensioen. De 92-jarige Japanse zakenman draagt de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan zijn kleinzoon. Het bedrijf staat er slecht voor. Door de coronacrisis liep de winst met 95% terug. Bij het bedrijf zijn al grote hervormingen aangekondigd. Het weer nog. Het kan opnieuw warm worden vandaag. In het noorden en het oosten van het land mogelijk 29 graden.